De A12 werd bij Gouda afgesloten omdat er omgewaaide bomen op de weg lagen. Volgens de politie viel er één gewonde. Het KNMI heeft een weeralarm uitgegeven voor het midden van het land. De oliemaatschappij BP is een nieuwe operatie begonnen om het olielek in de Golf van Mexico te dichten. Onderwaterrobots hebben de kap die over het lek zat weggehaald. En over een paar dagen moet er een grotere kap worden geplaatst met een stevigere afsluiter. Tot het zover is stroomt de olie ongehinderd de zee in. Volgens schattingen is dat zeker 19 miljoen liter. Duitsland is derde geworden op het WK voetbal in Zuid-Afrika. De Duitsers wonnen de kleine finale met 3-2 van Uruguay. Acht minuten voor tijd kopte Kedira de winnende treffer achter doelman Boet. In de allerlaatste minuut schoot Forlan nog op de lat. Vier jaar geleden werden de Duitsers in eigen land ook al derde op het WK. Greenpeace heeft in Polen herdacht dat 25 jaar geleden de Nederlandse fotograaf Fernando Pereira om het leven kwam. Dat gebeurde destijds bij een actie van de Franse geheime dienst in Nieuw-Zeeland. De Fransen plaatsten bommen bij het Greenpeace-vlaggenschip Rainbow Warrior. Dat schip zonk en fotograaf Pereira verdronk. Met de aanslag wilde Frankrijk voorkomen dat Greenpeace protesteerde tegen atoomproeven die Frankrijk deed op het atol Mururoa een Australische parachutiste heeft ternauwernood een sprong overleefd. De vrouw van 32 raakte verstrikt in hoogspanningskabels en bungelde daarna zeker anderhalf uur zo'n 8 meter boven de grond. Omdat er op de kabels 11.000 volt stond, moest de stroom eraf voordat de parachutiste met een hoogwerker kon worden bevrijd. De Australische liep ernstige brandwonden op, maar haar toestand is stabiel. Het weer, vanavond en vannacht stevige onweersbuien, mogelijk met hagel en zware windstoten. Het KNMI heeft dus een waarschuwing uitgegeven voor extreem weer... Ook morgen is het warm met in het oosten wederom tropische temperaturen.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 Fuck the neighbors. Pump up your stereo. W Nightwalk, the on air dance show, Dance for FM. It's Nightwalk. Nightwalk. Zaterdagavond de wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. Bijzonder goedenavond, welkom en leuk dat je erbij bent. Normaal gesproken, showbiz nieuws, de party update, Nightwalk 10. En natuurlijk eh, rond de klok van 12, kwart voor 12, blokje met showbiz nieuws en DJ Mauzo. Vanaf, eh, vanaf 12 tot 1 in eh, zijn Global House Vibes. Nou, vanavond is heel anders. Iedere mensen hebben mij gevraagd van wil je toch eens een beetje aandacht schenken aan de feesten? Nou, ik heb er vanavond in gekozen. Het is vanavond de La Sensation Ocean White Celebrate Live. En dat wordt vannacht gehouden in de, Amsterdam Arena. En eh, natuurlijk was het, uh, geloof de eerste dag was het uitverkocht. 40.000 kaartjes. Maar eh, ja, we gaan er eens wat meer aandacht aan besteden. En het houdt in, hebben we DJ Mouse over ingehuurd. En die gaat de komende twee uur een beetje lekkere muziek draaien. Die onder andere zou kunnen verwachten. De, de full line-up van Sensation White. Celebrate Life zo heet het dit jaar. Vorig jaar was het geloof ik Magical uh, In ieder geval dit jaar is het Sonny James en Ryan Marciano, Mr. White, Joris Vorn en 2001, Chucky en de Swedish House Mafia. En de Swedish House Mafia hebben zoals laatste eigenlijk een beetje als hoofdact eh, die ze erin geknald hebben. En het begint allemaal, of het is allemaal begonnen, om 10 uur. En het duurt allemaal eh, tot vroeg in de ochtend. Dus de komende twee uur DJ Mouse in de mix op de radio. Met uh, ja, aandacht voor Sensation White. We celebrate life with house. Oftewel, celebrate life Live, zoals eh, Sensation dit jaar het thema heet. CFM's antwoord, tot dan 1 uur zijn we bij The Nightwalk met Sensation Live Celebration Live. Twee uur lang aandacht met DJ Mauzo in de mix op de radio. Global House Vibes with DJ Malzo. Zet je radio in het zand. Dit is CFM Zandvoort. that's more name. Pull up in an Aston, get out the car quick, drop the cube, no hiding, flash. Letting everybody know I got cash, show up, but we're dining. Eight diamond rings, they're all shining.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 guess what they say is true. thema van dit jaar heet. En als je even wil weten, de timetable. De mainstage is eh, Mr. White tot 12 eh, uur. Dan eh, Sorry James en Ryan Marciano. Vanaf 1 uur de mix, de ID mix van Sensation. En dan vanaf rond de klok van 5 half 2 hebben we de Swedish House Mafia. Vanaf eh, rond een uur of drie Joris voor en 2001. En half vijf, toppertje, Chucky on the Wheels of Steel. Tegenwoordig eh, cd-spelers. En dat is Mainstage, Deluxe, Red Bull Rocks, The City at Sensation... Finkel Bakhuis, Eric B. Young en Minkus... Songaro en Vader, Sven en Tetro... When Harry Met Sally en Cassie Is More... Zoe Zenai, DJ Splip, Tom Trago, Christopher Four, Nou, nog veel en veel meer. Tot 7 uur in de ochtend. En Nightlab hebben we True Identity, Elke Klein, Maddie, Hitmeister D, Naald en Draad, Oliver Weiter, James Niddekker. En eh, als afsluiting de man zonder schaduw in het nachtlab. Dat uh, vannacht tot 7 uur. En eh, de mainstage is trouwens tot half zes eh, Chucky en dan is het ook afgelopen voor de mainstage. De andere zaaltjes gaan nog eventjes door tot eh, pak een beet 7 uur. In ieder geval de Luxe en uh, Nightlab.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 starting to talk. I'm W Nightwalk. Nightwalk. Tomorrow Live het beste van Dance in de Mix op de radio. Een wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. Tot training zijn we bij je met een eh, speciale uitzending gewijd aan uh, Sensation... wat vannacht eh, plaatsvindt in de Amsterdam Arena. DJ Mauzo tot training in de mix met alleen maar lekkere dancemuziek. Global House Vibes with DJ Mauzo. ZFM. Met een hoofdletterzetje Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. DJ Malzo. CFM Zandvoort. Tot een 1 uur DJ Mazel live in de mix op de radio. van ZFM. Via de kabel op 104.5.